Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam pleit voor heropening van onder meer dierentuinen en terrassen. In het tv-programma Bo zei ze dat ze liever heeft dat mensen geordend op een terras zitten... dan met een grote groep in het Vondelpark. Deze week was het daar vanwege het lenteweer zo druk... dat het park door de politie moest worden ontruimd. Halsema zegt dat de coronaregels en het leven beter op elkaar moeten aansluiten. De Amerikaanse president Biden heeft opdracht gegeven om bij het Witte Huis de vlaggen halfstok te hangen... na de dood van een politieman bij het Capitool. Die kwam om het leven toen een automobilist op hem inreed. Een andere agent raakte zwaar gewond. De dader werd door agenten neergeschoten toen hij met een mes op hen afliep. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er is volgens de politie geen link met terrorisme. In het Radboud UMC in Nijmegen zijn afgelopen avond bijna 200 personeelsleden van boven de 60 geprikt met het AstraZeneca-vaccin. De vaccins waren eigenlijk alleen bedoeld voor zorgpersoneel, maar dat ging deels niet door vanwege de ingelaste prikpauze met het AstraZeneca-vaccin voor mensen onder de 60 jaar. De vaccins waren maar beperkt houdbaar en omdat het Nijmeegse ziekenhuis ze niet wilde weggooien, werden medewerkers van andere afdelingen opgeroepen. Een prestigieuze wedstrijd in de Amerikaanse honkbalcompetitie... wordt dit seizoen niet in de staat Georgia gespeeld. Het gaat, het gaat om de All-Star-wedstrijd... die door de organisatie van de competitie is verplaatst... uit protest tegen een nieuwe kieswet. Die is volgens democraten bedoeld om zwarte kiezers te ontmoedigen om te gaan stemmen. In de All-Star-wedstrijd staan de beste spelers van de twee Amerikaanse honkbalcompetities tegenover elkaar.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 Maakt niet uit wat jij besluit. Misschien kijk ik te ver vooruit. blijf nog even daar. Wanneer de drempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn.